Twee uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Nigeria is vrij van ebola, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO... na een periode van 42 dagen waarbij geen nieuwe gevallen van het virus zijn geconstateerd. De WHO spreekt van een spectaculair succesverhaal. Vrijdag meldde de organisatie al dat Senegal ebola vrij is. Het ministerie van Sociale Zaken wil snel strengere regels voor bedrijven die asbest saneren. Nu kunnen sloopbedrijven de regels voor het veilig verwijderen van asbest eenvoudig omzeilen. Als zij hun vergunning kwijtraken kunnen ze onder een andere naam een nieuwe vergunning aanvragen en doorgaan met hun werk. Het ministerie van Sociale Zaken wil voortaan ook kijken naar wie er achter zo'n aanvraag voor een vergunning zit. Turkije gaat Koerdische strijders toestaan om de grens over te steken naar Kobani in Syrië. De strijders willen meehelpen in de strijd tegen terreurgroep IS. Koerdische strijdkrachten wilden al langer vanuit Turkije naar de grensplaats Kobani, maar tot nu toe weigerde Turkije de grens voor hen te openen. Kobani wordt al weken belegerd door IS. De Verenigde Staten helpen de Koerden met luchtaanvallen en gisteren zijn met Amerikaanse transportvliegtuigen wapens, munitie en hulpgoederen afgeworpen. Een docent van een middelbare school in Gulpen heeft een seksueel getinte foto gestuurd naar leerlingen. De man is op non-actief gesteld, meldt de school op de website. Ouders en leerlingen zijn op de hoogte gebracht. De leraar natuur en scheikunde heeft de foto via sociale media verspreid. In de Telegraaf zegt hij dat er op een verkeerd knopje is gedrukt. De schoolleiding onderzoekt of er sprake was van een vergissing. Het weer wisselend bewolkt met af en toe zon en enkele buien. Het is 15 tot 17 graden en er staat een stevige westenwind. Morgen periode met regen bij een graad of 13. Smiddags even zon, gevolgd door buien met onweer en hagel... en aan zee een stormachtige wind met zeer zware windstoten. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A16 Rotterdam richting Breda... voor knooppunt Ridderkerk 2 kilometer. Bij knooppunt Ridderkerk is de verbindingsweg naar de A15 bij Euro, richting Europoort dicht vanwege een spoedreparatie. In Noord-Holland is de N242 de weg Alkmaar richting Middenmeer...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 That's the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home. To find out that no one really lives without giving water. sometimes it's keeping all the memories behind.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 trees. Even gold that comes the moon, and though it never seems to. See, Tell me where we're running to, cause I don't really have a clue these days. Heart, tell me where we're running to, cause maybe this all counts.